Zes uur. Marnix Ampers met het NOS-journaal. In Libanon zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen de regering. Onder meer in de hoofdstad Beirut was een grote demonstratie. Er wordt al dagen actie gevoerd in Libanon. De protesten begonnen toen de regering nieuwe belastingen voorstelde. De Libanese premier Hariri zou het gisteren met de minister van Financiën eens zijn geworden over het schrappen van die maatregelen. Maar de demonstranten gingen vandaag toch weer de straat op. De zoektocht naar een vermiste man in Oosterhout heeft niets opgeleverd. Meer dan 250 mensen zochten vandaag in natuurgebieden... onder leiding van de politie naar Sacco Tange. De man van 53 werd een week geleden voor het laatst gezien bij zijn huis. Mogelijk ging hij toen een wandeling maken. Vermoedelijk is hij tijdens het lopen onwel geworden... maar de politie houdt ook andere opties open. Bezorgde leden van de Partij voor de Dieren zijn een petitie begonnen voor een extra partijcongres... Aanleiding is het besluit van het partijbestuur om voorzitter Wolfswinkel eruit te zetten. De leden zeggen dat niet het bestuur daarover gaat, maar het congres. Om zo'n extra congres af te dwingen is de steun van 10% van de partijleden nodig. Dat zijn zo'n 1700 handtekeningen. In Brussel is gedemonstreerd tegen de vervroegde vrijlating van een handlanger van kindermoordenaar Marc Dutroux. Er waren een paar honderd mensen op de been. Vorige maand besloot de rechter dat de handlanger Michel Lelièvre, eerder uit de cel mag. Hij hielp Dutroux bij het ontvoeren en folteren van vier meisjes... en werd in 2004 veroordeeld tot 25 jaar cel. In de eredivisie heeft FC Groningen thuis met 2-0 gewonnen van Sparta. Sparta-doelman Koremans kreeg vlak voor tijd een rode kaart vanwege een kopstoot. Emmen won met 2-1 van Fortuna Sittard... en Pek Zwolle was met 3-1 te sterk voor ADO Den Haag... De wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles is nog aan de gang. Het weer, vooral in het zuidoosten regenachtig. Vannacht en morgenochtend kan het op sommige plaatsen flink regenen. Het wordt in de loop van morgenochtend droog en ongeveer 15 graden.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 Mag het licht uit? Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, wat graag. Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven, gemeenten, restaurants, tienduizenden mensen doen die nacht mee aan allerlei activiteiten om eindelijk weer eens van het nachtelijk duister te genieten.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 No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje.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 Got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real.